uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het gezamenlijke inkomen van het koningspaar is volgend jaar ruim 1,3 miljoen euro netto. Dat is een stijging van ruim 2,5 procent. Dat staat in de begroting van de koning, ook onderdeel van de miljoenennota. De totale kabinetsuitgaven aan het Koninklijk Huis stijgen volgend jaar. Maar voor vliegreizen wordt minder uitgetrokken. Dat komt doordat het nieuwe regeringsvliegtuig er dan is. Dit jaar maakte het Koningshuis relatief veel gebruik van duurdere ingehuurde vliegtuigen. Omdat het oude regeringsvliegtuig al was weggedaan. De Russische kustwacht heeft in de Japanse zee twee Noord-Koreaanse visserschepen geënterd en naar een Russische haven gesleept. Dat gebeurde nadat een van de schepen de kustwacht zou hebben aangevallen. Bij die aanval zouden drie Russen gewond zijn geraakt. Er waren 56 bemanningsleden aan boord van de Noord-Koreaanse schepen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken natuurlijk roept de hoogste diplomatieke vertegenwoordiger van Noord-Korea in Moskou ter verantwoording. En een man in Den Haag is gisteren overleden een uur nadat hij was mishandeld op straat. De man zou smiddags rond drie uur zijn belaagd op de Willem de Zwijgerlaan door een groepje jongeren. Over de toedracht is nog weinig bekend. Een uur nadat hij thuis was gekomen werd hij onwel en werden de hulpdiensten gealarmeerd. In het ziekenhuis is de man overleden. De politie is op zoek naar de groep jongeren, vermoedelijk in de middelbare schoolleeftijd de politie in Amsterdam heeft ongeveer 100 supporters van de Franse club Lille aangehouden... voorafgaand aan de wedstrijd in de Champions League van vanavond tegen Ajax. De supporters liepen onder meer over het spoor... en de metro's richting het stadion hebben een tijdje niet kunnen rijden. Inmiddels zou de situatie weer onder controle zijn. Het weer, het is bijna overal droog. Vannacht daalt de temperatuur tot 11 graden aan zee tot 4 in het binnenland. Morgen is er weer kans op een bui in het noorden, maar in de rest van het land blijft het droog met nu en dan zon.